Gisteren maakten ze al zo'n drie kilometer strand schoon. Rijkswaterstaat doet de onbewoonde eilanden, zoals Oog en Plaat. De troep komt uit de 270 containers die afgelopen week van een containerschip vielen. Het aantal migranten dat illegaal Europa binnenkomt... is in de afgelopen vijf jaar niet eerder zo laag geweest. Volgens het Europese grensbewakingsagentschap Frontex... waren er het afgelopen jaar 150.000 illegale grensoverschrijdingen. Dat is een kwart minder dan in 2017... en 90 minder dan in het piekjaar 2015. De meeste illegale migranten komen tegenwoordig via Spanje naar Europa. Beveiligers op Amerikaanse vliegvelden melden zich massaal ziek... nu de overheid deels op slot is en ze geen salaris ontvangen. Volgens Amerikaanse media ligt op de luchthaven van Dallas... het aantal ziekmeldingen twee tot drie keer hoger dan normaal. Het hoofd van de beveiligingsorganisatie op de luchthavens waarschuwt... dat de vele ziekmeldingen gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid... en de wachttijden op de vliegvelden. Bij een ongeluk op de A9 bij Muiden zijn acht mensen gewond geraakt. Vier moesten naar het ziekenhuis. Een van hen is er slecht aan toe, zegt de politie. De vier anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij het incident waren twee auto's betrokken. Eén auto sloeg over de kop. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Twaalf Latijns-Amerikaanse landen en Canada hebben president Maduro van Venezuela opgeroepen zich volgende week niet te laten beëdigen voor een nieuwe termijn. In mei werd Maduro herkozen als president bij verkiezingen die algemeen als oneerlijk werden bestempeld. Mexico ondertekent de oproep niet. De nieuwe linkse president López Obrador wil juist met Maduro in gesprek blijven. Het weer, vandaag verspreid wat regen. Morgen waarschijnlijk alleen bij de oostgrens.